tegen beschuldigingen van fraude en valsheid in geschriften. De Bouvry zegt dat hij niets fout heeft gedaan. De FIOT heeft het naar zijn zeggen twee dagen lang gehad over een rekening van 80.000 euro die hij naar een klant had gestuurd en waarover hij btw heeft afgedragen. Die klant zou hem later hebben gevraagd om de rekening naar een andere BV te sturen. De Bouvry uitte felle kritiek op het OM. Hij heeft het gevoel dat hij werd gepakt omdat hij een bekende Nederlander is. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam vindt dat er bij de verkiezingen meer rekening moet worden gehouden met mensen die niet kunnen lezen en schrijven. In zijn stad ging er zoveel mis bij de verkiezingen dat vandaag alle stemmen worden herteld. Een van de problemen was dat er verschillende mensen tegelijk in een stemhokje stonden. Sommige van die mensen hadden hulp nodig bij het lezen van de stembiljetten. Daar moet iets aan gebeuren voor de volgende verkiezingen, vindt Abu Taleb. In de kieswet staat dat alleen mensen met een lichamelijke beperking bij het stemmen mogen worden geholpen. De voorlopige uitslagen van de parlementsverkiezingen in Irak wijzen in twee provincies waar het tellen ongeveer klaar is op een overwinning voor premier al-Maliki. Volgens de kiescommissie is bijna een derde van de stemmen geteld... en gaan de conservatieve coalitiepartijen in die zuidelijke provincies aan de leiding. Daar heeft de partij van premier Al-Maliki veel Sjiïtische aanhangers. De grootste Soenitische fractie staat daar voorlopig op verlies. De voorlopige uitslagen uit de andere 16 provincies worden de komende dagen bekend. Het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Temperatuur rond de 6 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en weinig verandering in de temperatuur. In het weekend wordt het wisselvallig.